6 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Er is serieus uitzicht op een nieuw vaccin voor tuberculose. Onderzoekers presenteerden in Den Haag na twee jaar onderzoek... de resultaten van het nieuwe vaccin. 54 van de mensen die geïnfecteerd waren... maar nog geen ziekteverschijnselen hadden... bleken met het nieuwe middel beschermd tegen TBC. En dat is een stuk hoger dan bij het huidige vaccin... dat al 90 jaar oud is. Jaarlijks sterven wereldwijd ruim anderhalf miljoen mensen aan de longziekte... Het zal nog wel jaren duren voordat het nieuwe vaccin daadwerkelijk beschikbaar komt. De Europese Commissie heeft de begroting van Italië voor volgend jaar afgewezen. De regering in Rome heeft het verzoek gekregen een nieuwe begroting te maken. Italië heeft daarvoor drie weken de tijd. Het is de eerste keer dat de commissie de begroting van een lidstaat afwijst. De eerste ontwerpbegroting die de regering van premier Conte ingeleverde... wijkt te veel af van de Europese regels. Door extra uitgaven zou het financieringstekort oplopen tot 2,4 procent... terwijl Italië deze zomer beloofde dat het maximaal 1,6 procent zou zijn. De spoedeisende hulp van het MC Slotenvaart in Amsterdam is gesloten. Vanochtend werd duidelijk dat het MC Slotenvaart... net als de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk... uitstel van betaling heeft aangevraagd. Bij de IJsselmeer ziekenhuizen sluiten voorlopig geen afdelingen. De ziekenhuizen zitten al een tijdje in geldnood. De trein die vorige week in Marokko ontspoorde reed veel te hard. De machinist reed 158 km per uur... in plaats van de 60 kilometer die was toegestaan op het traject. Bij het ongeluk in de buurt van de Marokkaanse hoofdstad Rabat... kwamen zeven mensen om het leven. Meer dan 120 mensen raakten gewond. De machinist wordt aangeklaagd voor doodslag... en het onbedoeld toebrengen van letsel. Het weer vanavond en vannacht in het noorden en oosten wat regen. Morgen in het oostelijke helft van het land bewolkt met wat motregen. In het westen droog en wat zon. Wat minder wind en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Dit zijn de files met de meeste vertraging. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel... 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A5 Hoofddorp-Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp... en de aansluiting met de A10 20 minuten vertraging. En op de A7 Zaandam-Horen is iemand onwel geworden bij Purmerend Noord. Daardoor vanaf afrit Zaandijk 7 kilometer file. Je hebt 20 minuten op de A9 Amstelveen-Alkmaar... ook 20 minuten oponthoud tussen Alsmeer en knooppunt Velsen... En het is druk op de A208 Haarlem-Velzen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Daar twee kilometer file en een kwartier tijdverlies. En op de N202 Amsterdam-IJmuiden heb je 20 minuten oponthoud tussen Spaarndam en de aansluiting met de A22.